NOS Nieuws van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Instellingen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor kinderen met psychische problemen... zijn miljoenen extra kwijt aan bureaucratie. De kosten zijn opgelopen sinds begin vorig jaar... toen gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. In totaal zijn de instellingen 18 miljoen euro meer kwijt aan papierwerk. Dat berekende de koepelorganisatie GGZ Nederland op verzoek van de Volkskrant. Het gaat om een toename van zo'n 10 procent. Windmolens op land zullen in de toekomst nog hoger worden. Nu is het maximum 200 meter, maar de branchevereniging van windenergiebedrijven denkt dat het binnen 10 jaar 300 meter kan zijn. Dat is bijna net zo hoog als de Eiffeltoren. De hogere windmolens vangen meer wind en zouden vier keer zoveel energie kunnen opleveren. De werkloosheid blijft dalen. Vorige maand telde het CBS 560.000 werklozen. Bijna 58.000 minder dan vorig jaar. Alleen onder jongeren daalde de werkloosheid niet. Een kwart van iedereen tot 25 jaar zat zonder werk. Er zouden op twee momenten in het jaar eindexamens afgenomen moeten worden. Dat wil het college voor toetsen en eindexamens. Eindexamenkandidaten kunnen dan zelf kiezen in welke periode ze welk examen doen. Vandaag krijgen veel scholieren te horen of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Honderden reuma-patiënten krijgen vanaf vandaag een goedkoper medicijn voorgeschreven. De patiënten staan onder behandeling in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Die kliniek denkt meer dan 1 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Kruidvat waarschuwt voor een gevaarlijke plastic schommel. Daar zitten kunststofringen aan die kunnen breken waardoor kinderen kunnen vallen. De kinderschommel wordt sinds 12 april in de drogisterij verkocht. Iedereen die er eentje heeft gekocht kan hem terugbrengen en zijn geld ook terugkrijgen. Tot besluit het weer. Eerst nog zon, maar vanmiddag meer stapelwolken en buien. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen vooral in het zuiden buien. Zondag lijkt het weer droog te worden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging nog naar Amsterdam of de A1 tussen Naarden en Knopendiemen.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 Llevo pocos zapatos, hace tanto it, do the dance it, that's a dance it, baby. Hey, mom, your mama gonna say? you finally Get it on. Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on da do da and now you're here.